5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. D66 en de linkse oppositie vinden dat het kabinet de stikstofplannen moet aanpassen... naar de harde conclusies van de commissie Remkes. Volgens regeringspartij D66 moet het kabinet er bij de natuurbescherming... een flinke schep bovenop doen. Remkes zei vanmiddag dat er onvoldoende garantie is... dat de natuur door de stikstofplannen genoeg zal herstellen. Minister Schouten van Landbouw spreekt van ferme adviezen en gaat die lezen. Haar partij de ChristenUnie benadrukt dat dit het eerste kabinet is dat echt werk maakt van de vermindering van de stikstofuitstoot. De voormalig burgemeester van Weert, Jos Heijmans... heeft kort nadat de gemeenteraad een integriteitsonderzoek aankondigde... ruim 9000 berichten uit zijn mailbox gewist. Dat hebben de advocaten van de gemeente gezegd... in een kort geding dat door Heijmans was aangespannen. Met de zaak wil de oud-burgemeester voorkomen... dat de regionale kranten Limburgers en correspondentie kan inzien. Heijmans stapte op vanwege een gemeentesubsidie van 23.000 euro... voor een jongerenstichting waar hij zelf voorzitter van was. Hij ontkent dat hij de berichten bewust heeft gewist. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds gisteren afgenomen met vier. Er liggen er nu nog 92 op de IC's. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Het RIVM meldt drie nieuwe coronadoden sinds gisteren. Het dodental komt daarmee op 6016. En daarnaast zijn er 165 mensen positief getest op het coronavirus sinds gisteren. Het sportgala van NOS en NOC-NSF gaat dit jaar niet door. Het evenement wordt uitgesteld tot 2021. Vanwege het coronavirus zijn er zoveel sportwedstrijden en evenementen afgelast of uitgesteld... dat er volgens de organisatoren geen andere mogelijkheid was dan het gala op te schuiven. Sportprestaties van dit jaar tellen nu mee voor de sportverkiezingen van 2021. Het weer, het is bewolkt, er valt af en toe een bui. En soms kan de zon even doorbreken. Het is 15 tot 18 graden. Morgen minder buien en dan wordt het iets frisser dan vandaag.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 Tiene la tigre acelerado. Hay reina, haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, que estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos tu duro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro.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 He's a warm, warm blooded achiever. It's a lonely night in my bed with maybe of the summer. Oh, it's so hard when you're with someone, your heart breaks and it ain't over. But I gotta take that risk tonight.